12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Indonesië heeft de executie van twee Australiërs uitgesteld. Hun advocaten zijn een nieuw proces begonnen en Indonesië wil dat eerst afhandelen. In elk geval de komende tien dagen wordt het doodvonnis niet voltrokken. En het is zelfs niet zeker dat deze maand gebeurt, liet het Indonesische ministerie van Justitie weten. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Bishop, hoopt dat het uitstel een verandering van gedachten betekent. Van alle fulltime werkende moeders had vorig jaar 13% een managementbaan. Dat is bijna hetzelfde percentage als onder fulltime werkende vaders. In absolute aantallen zijn de verschillen wel groter... omdat er minder moeders zijn met een volledige baan dan vaders. Van alle werkende vrouwen heeft 4% een managementbaan... en van alle werkende vrouwen werkt een kwart fulltime. In Purmerend is opnieuw iemand aangevallen door de zogenoemde terror-oehoe... die de gemeente al weken onveilig maakt. Volgens de regionale omroep RTV en Noord-Holland... raakte een krantenbezorgster vanochtend vroeg gewond aan haar hoofd. Ze bloedde flink en heeft een grote bult op haar hoofd. De enorme vogel heeft de afgelopen week al meer dan twintig mensen aangevallen. Een valkenier probeert de vogel nu op te sporen en te vangen. Zolang dat niet is gelukt, raadt de gemeente Purmerend inwoners aan... om buiten met een paraplu te lopen. 5 mei moet een nationale feestdag worden. Dat staat in een advies dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanochtend heeft overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn. Bevrijdingsdag is nu wel een officiële feestdag, maar geen verplichte vrije dag. Of mensen vrij zijn op 5 mei hangt af van hun cao of arbeidsovereenkomst. Het weer bewolkt en lokaal een kleine kans op wat regen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon geleidelijk door en het is een graad of 10. In het weekend droog en vooral zondag veel zon.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 We gaan gewoon door. de diehards krijg je niet eh, in bed, hè. Dat doen we niet. <laughs> goed, goedemiddag. Dit is CFM Lunch op deze vrijdag. Het is vandaag uh, eh, 6 maart alweer. En we gaan een mooi weekend tegemoet, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je de misverwachting gezien? Nou, het wordt uh, poe, poe, poe, hoor, lekker. Het schijnt zondag naar de 16 graden te gaan. Ja. En ik heb begrepen dat diverse, eh, zeker die strandtenten die eh, niet jaar rond staan, dit weekend ook weer een beetje open gaan. Dus nou, we hebben ze goed startweekend. Ja. Het wordt mooi weer het weekend, in ieder geval. Maar daarover straks meer in ons eh, weekend weerbericht natuurlijk. En uh, ja, ja, ik had vanmorgen eigenlijk een beetje een rotochtend, zal ik u eerlijk vertellen. Want ik las een heel mooi bericht. Maar ik las ook dat ik er niet bij kan zijn. <laughs> nee. Tenminste, voor zover ik weet niet. Voor zover, voor heb ik een optreden op die dag. Maar uh, ja, dat vind ik wel erg jammer hoor. Nou ja, niet, eh, ik vind het optreden wel leuk natuurlijk. Dat gaan we even goed doen, maar niet uit. Maar dat ik dan niet daarheen kan. Ja. Vanmorgen is officieel aangekondigd dat mijn grote idool Paul McCartney weer naar Nederland komt. Ja! In het Ziggo om precies te zijn. Ja. Dus alle fans van Paul, jongens, hij komt weer. 7 juni is de dag. 7 juni. Schrijf het, alle McCartney-fans, schrijf het in je agenda. 7 juni is officieel. Ik heb het gelezen op de website van Paul zelf. Dus het is eh, officieel 7 juni Ziggo Dome Amsterdam. Paul McCartney met band. De Out There Tour. En het gaat eh, gebeuren in het kader. Daar hangt het een beetje aan op. Er wordt het dan opgehangen. Eh, want dit jaar is het liedje Yesterday natuurlijk 50 jaar oud. Nou, niet alleen Yesterday, maar ook Help en al die andere liedjes. Maar die zijn, dat liedje is 50 jaar oud. En eh, nou, dat zal hij dan zeker wel zingen. Maar voor alle McCartney-fans, ik zeg het nog maar een keer hoor. Oeh, oeh, oeh, jongens. 7 juni, 7-6, dat is de dag. Komt hij in het Ziggo Dome in Amsterdam. Jawel. Maar ja, ik kan er niet heen. Nee. Volgens mij heb ik een feestje op die dag. Maar ik kan niet alles hebben in het leven, zeg ik dan maar weer. Maar goed, om het feit te vieren... Toch maar even iets van eh, de maestro. 7 juni. Singeldam, Amsterdam. Paul McCartney met band. Out There. Venus en Mars en Rock Show. Sitting in the stand of the sports arena Waiting for the show to begin Red light lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine. komt officieel op de website in de agenda van Paul McCartney. Vanmorgen eh, las ik het. Ja, ik ben lid van die site op Facebook ook en Dan krijg je al die, eh, die, eh, die, die aankondigingen. 7 juni dus voor alle McCartney-fans. In het Ziggo Dome in Amsterdam, 7 juni aanstaande, komt hij met zijn band naar Nederland. In het kader van de Out There Tour. En hij gaat eh, deze Europese tour, doen vanwege het 50-jarig eh, eh, jubileum van het liedje Yesterday. Dat is een van de redenen waarom. Hij treedt onder andere ook op in de O2 Arena in Londen en in de, die prachtige nieuwe arena. ik weet nog even de naam kwijt. In Liverpool, daar gaat hij ook heen. Dat is een geboortestad. Ja. En hij komt in Amsterdam. Ja hoor. Ja, helaas kan ik er niet heen. Dat vind ik wel erg jammer. Maar maakt niet uit, gaan we het niet langer over hebben. In ieder geval, ik zeg het maar voor alle fans van deze grootheid. 7 juni, zeg het nog een keer. 7 juni, Ziggo Dome, Amsterdam. La la la la Zo, nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Eh, Rock show en Venus en Mars van het gelijknamige, gelijknamige album Venus en Mars. Oh, nog maar even een knaller er tegenaan. Hoor. Oh. 3-1 wordt even uitgesteld, want het is zo'n lang nummer dit. Once upon a time you dressed so fine. Through the bumps of dime in your prime. Then you... Bob Dylan, like a rolling stone.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 that song. calling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see mag die stem een beetje krakerig liggen. Ligt het niet aan de radio hoor. Maar gewoon mijn geluid deugd van een beter vandaag. Ja, heb je ineens zomaar snip verkouden worden. Nou ja. Maar we daar niet over klagen. U hoort een 3 1 En ehm, die 3 1 was van Buddy Holly. Jawel. Drie van zijn bekendste eh, prachtige liedjes. Hoorden u volgens. Heartbeat. That'll be the day. En oh boy. En dan is, uh, nou, ik ben toch nog op tijd. Nee, al, met al komt alles toch nog precies op tijd. Dus, ja, het regio nieuws komt toch precies om half heen. Nou, dat is dan weer netjes gepland. Wel nee, er is helemaal niks gepland. Hoe kom je erbij dat dingen gepland zijn? Wel nee, doen we nooit. Ga je nog wel vertellen vanmiddag Zandvoort draait door hebben? In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek ja. en een golf van informatie. Ja. CFM. Ja. Nou, CFM dus. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat nou weten we het wel ik wou het dus even vertellen. Vanmiddag is het ook weer uh, eh, CFM draait door. Hè? Dat, eh, of, eh, ja, nee, Zandvoort draait door. Zo heet het programma. En we hebben vanmiddag een band in de studio, Damp. En we hebben ook nog een gast, Pascal Keizer. En nou ja, we hebben dus gewoon een heleboel leuke dingen vanmiddag weer. Vanmiddag. Ja, wordt weer gezellig hoor. CFM Zandvoort draait door tussen 5 en 7 vanmiddag. Dat ga ik nog even zeggen. En dan nu het regio nieuws. Hè, hè, jongen, jongen. Een betere start eh, van het seizoen is nauwelijks denkbaar voor de strandtenthouders in Nederland. In het weekend dat de meeste eigenaren de deuren weer openen, lopen de temperaturen flink op. Op sommige plaatsen in Nederland kan het zondag 16 graden worden, al dus de weerbureaus. Het fraaie begin voedt de hoop bij strandhouders op een goed voorseizoen. En dat is alweer even geleden. Zowel in 2013 als 2014 was het voorseizoen voor de ondernemers aan de kust slecht. Twee jaar lang hield de winter lang aan en bleef de lentezon uit. En volgens Paul Zonneveld van de Vereniging van Strandhuisexploitanten NVSN... was dat het slechtste voorseizoen voor strandhouders in 35 jaar nou, tijd. Tijd. Oh, Wel goed zeggen. Ivoren toren, hoog van de toren blazen. Of toch de toren van Babel. Er is heel wat te zeggen over de 47 meter hoge watertoren in Zandvoort. Menig ondernemer heeft zijn tanden stuk gebeten op een plan om het gevaar te nieuw leven in te blazen. Tot dusver is niemand met de gouden formule gekomen... want de nieuwe eigenaar wordt ook verantwoordelijk voor het fikse eh, fundament waarop de toren staat... en is beperkt door bepalingen in, de in het bestemmingsplan. Al heel wat plannen zijn de revue gepasseerd, maar tot dusver stranden zij in het zand. De blikvanger staat nog steeds te koop voor 2,1 miljoen euro. Oh, ga ik hem vanmiddag even kopen. Vind ik wel leuk. Eh, de nieuwe eigenaar krijgt er 9 garageboxen bij en via een Villa Maris die ernaast ligt. De monumentale hoogbouw bestaat uit, ehm, uit diverse verdiepingen die als woonruimte, kantoor of horeca gebruikt mogen worden bevinden zich zo zeven bruikbare lagen in de toren. De overige tussengelegen verdiepingen bestaan uit twee waterreservoirs. Red de Watertoren Zandvoort maakt zich ernstig zorgen over het achterstallige onderhoud. Ook Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kermeland maakt zich sterk voor het gebouw dat symbool staat voor de snelle wederopbouw van de badplaats na de Tweede Wereldoorlog. Maar ah, 2 miljoen, 1 miljoen. Eh, Mark, dat kun jij toch even doen? Mark, Mark gaat me kopen vanmiddag, zegt hij. Ja, doet hij even. Oké. De hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt naar de Marsstraat in Haarlem-Noord. Rond half elf kregen de hulpdiensten de melding binnen dat er in een woning een kind ernstig gewond was geraakt. Gezien de ernst van de situatie werd er ook een traumahelikopter uit Amsterdam gealarmeerd. Ambulancebroeders hebben eerste hulp verleend. Na de eerste zorg in de woning is het meisje per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft vorige week een 69-jarige vrouw uit Heemstede aangehouden... op verdenking van meerdere diefstallen van onder andere sieraden en portemonnees. De vrouw werd op dinsdag 24 februari door de politie aangehouden en ingesloten. Bij de aanhouding trof de politie in haar woning meerdere goederen aan die van diefstal afkomstig waren. 106 jaar is ze geworden. Mevrouw A.F. van Deursen van Kesteren. Burgervader Snijders ging op de koffie bij deze bijzondere dame. De mevrouw, woonachtig in de Haarlemse potgieterbuurt... mocht afgelopen dinsdag maar liefst 106 kaarsjes uitblazen. En met het verrassingsbezoek van de burgemeester gisteren... werd dat feest nog eens dunnetjes overgedaan. Kijk, weer een kostenpost minder het aan de inwoners van Noord-Holland ligt... kan de provincie als bestuurslaag net zo goed weg. Dat blijkt uit onderzoek van nieuwspartner RTV NH. Alleen in Utrecht en Zuid-Holland zijn mensen nog sceptischer over de provincie. Klein probleem, de meerderheid van de Eerste Kamer wil de provincie zoals het is wel behouden. En deze wordt gekozen door de provinciale staatsleden en niet door de burgers. Tja, zijn bang voor hun baantje, hè? geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Wanneer doen we het weer? Hè? Nou, nu. Er worden vandaag wolkenvelden aangevoerd, maar vooral eh, later op de dag zien we ook regelmatig de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en de wind is matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen het blijft eh, droog. En bij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar waarde tussen de 2 en de 4 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Hallo, goedemorgen. Zon, zon. Met vooral in de ochtend nog wat wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een matige aan zee en krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. De temperatuur is opnieuw hoger en stijgt in de middag naar waarde tussen de 12 en lokaal 14 graden. Zondag is het prachtig lenteweer. Met volop zonneschijn. Het blijft droog en er worden middagtemperaturen tussen de 13 en de 15 graden verwacht. Wel waait er een stevige zuidwestenwind. Al met al, prima lenteweer. Zo, nou. Als het nou allemaal nog uitkomt ook, dan eh, hebben we een mooi weekend mooi weekend, wou ik zeggen.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 Voorafgegaan door Stevie Wonder met Superstitious. Ja, Special. Ik weet, denk dat ik weet hoe ze aan naam komen. Come on, Linnet. Hungry Hand. Eh, dat stel vormt tegenwoordig de eh, Common Lineage. Ja, hier, volgens mij op dit nummer doet Welen nog mee. Want dit is nog... Of, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij is dit nog van de, van de oude cd. Kan ook van een nieuwe zijn. In ieder geval, nou ja, weet allemaal hoe het gegaan is. Coleman Linnet, ze werden tweede bij het Eurovisie Songfestival vorig jaar. En vlak daarna uh, verbrak uh, Welen de samenwerking met Ilse de Lange. En uh, zijn plaats werd dus ingenomen door J.D. Meijer. J.D. Meijer. En die man die is onder andere ook bekend als producer. Want die doet ook heel veel bij De Dijk. En ook het, het laatste album van Bluff werd door hem geproduceerd. Dus geen kleine jongen. En die werkt dus nu samen met Ilse de Lange in de Common Limits. <clears throat> Dit nummer dat heet Hungry Hands. Gisteren vertelde ik al dat ik eh, op de radio... dat ik s morgens in de badkamer was en eh, de radio daar altijd aan heb. S morgens. Eh, maakte ik eigenlijk voor het eerst kennis met met deze artiest. En het is een hele aparte man. Het is een man die eh, diverse instrumenten bespeelt. Klassiek piano kan spelen. Maar ook een hele aparte stem heeft. Hij componeert. Hij is ook nog eens een keer poëet. Hij is, hij is dichter dus. Het is een man die eh, ja, een soort eh, muzikale of een soort duizendpoot zou je kunnen zeggen. En hij maakt inderdaad hele aparte muziek. Ik heb u gisteren het nummer Nemesis laten horen van hem. En vandaag laat ik u een ander nummer van die cd van, van hem horen. Het gaat dus om Benjamin eh, Clementine. Oh, nog een klein... Het eindakkoord was nog niet weg. Oké, nou goed. Nou, nu wegwezen. Nu is het klaar. Goed. Benjamin Clementine. Het is heel apart. Luister maar. Het is heel mooi. Winston's Churchill's Boy. Never the field of human affection. Had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket cricketing when you're round him. But I swear, nobody knows. Nobody knows what's on this boy's mind. And nobody sees. Nobody sees what he's been picturing. make life by what we give, by what we give. But in some special circumstances, this special circumstance, Winston boy will have to earn a living before he earns enough living to give. Where is your family? Where are your loved ones? Someone uttered vows he went on crossing the channel. Well, they say no man can be a prophet in his own country. So I left, here I am. Come on, embrace me, hold me. I'm your brother. And why is he kept on talking? In his left pocket lay the prose of the magnificent Orwell. His right hand embraced the battered guitar borrowed, uh, borrowed from me. Come to think about it, I think a few years ago I talk about how God bless an ego with 54 stars. And maybe he's gone, he's gone, wandering looking for his kind of star. But if in stars, if we think about it, even beautiful stars, they're there to shoot through the night and you never find them again. Never and never and never again. And so don't you judge what's Judge Winston boy. Cause one day this boy might be the man. So clearly nobody knows when or how. One day this boy will stand in front of a pulpit as the world gives him birth. And there you tell the world where it's been and how. Underground to upper ground, in the depths of I will surely survive. He shares his story with a cup of tears streaming from his eyes. One day this boy will be fine. One day this boy will be fine. better watch out now. That day might be today. Ja, het Winston Churchill's Boy. Het is echt heel apart. Het is, het is een... Ja, het is een man met een heel apart stemgeluid. En hij, is, hij, hij speelt prachtig piano en, en nog andere instrumenten ook. Bovendien dichter is hij ook nog. En eh, het, is een eh, ja, componist is hij. Kortom, nou ja, een duizendpoot. Benjamin Clementine heet hij. Het album eh, wat pas uit is, dat heet At Least For Now. En daar kwam dit dus vanaf. Winston Churchill's Boy. Maar The beat goes on, hè? The beat goes on. Sonny and Cher. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Gyros Smoking was once the rage, uh-huh. History has turned a page, uh-huh. The minute skirts the current thing, uh-huh. uh-huh. goes on goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. can still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da La da da da da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. Sonny and Cher. Sonny eh, al een tijdje niet meer onder ons. En uh, Cher nog steeds... Eh, ja, ik weet niet of ze nog actief is eigenlijk. Laatst daar niet meer zoveel van haar gehoord. maar in ieder geval, nou, dit nummer dat heette de Beat Goes On. Gaan we even meenemen naar het nieuws en het weer van 1 uur. Het NOS nieuws dan wel te verstaan.